4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Engelse stad Reading zijn drie mensen doodgestoken in een park. Nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. Kort na de aanval werd een verdachte aangehouden, een man van 25 uit Reading. Eerder meldde Sky News dat de politie uitging van een terreurdaad... maar de Britse politie benadrukt dat dat niet het geval is. Wat zijn motief is, is nog niet bekend. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie. Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is tussen het protest en de steekpartij. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en zijn toeristen uit de EU en de Schengenlanden weer welkom. Ook Britse toeristen mogen Spanje weer in, zonder dat ze eerst in quarantaine hoeven. Het land overwoog een isolatieperiode voor Britten, omdat die andersom ook geldt. In het Verenigd Koninkrijk moet iedereen bij binnenkomst verplicht twee weken in quarantaine. Volgens Britse media worden de quarantainemaatregelen van het land volgende week herzien. In Zevenaar is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Volgens de Gelderlander stond het slachtoffer in een winkelwagentje... dat met spanbanden achter een auto was bevestigd... en tijdens het rijden tegen de stoep botste. De politie kan dat niet bevestigen... maar zegt wel op de hoogte te zijn van dat scenario. De precieze toedracht wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Volgens de Gelderlander gaat het om een jonge man van 19. Een gitaar van Nirvana-zanger Kurt Cobain is voor een recordbedrag geveld. De koper betaalt ruim 5,3 miljoen euro voor de akoestische gitaar. Cobain bespeelde het instrument tijdens het akoestische concert voor tv-zender MTV in 1993, een half jaar voor zijn zelfmoord. Voor het bedrag van 5,3 miljoen euro krijgt de koper ook de originele gitaarkoffer erbij. Het weer de komende dag neemt vanuit het westen de bewolking toe...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 Now they be chose up here and everybody start up. And the DJ camp and out of pile away up it. Turn up yourself cause the place I get hot. till we drop. Too much hot inna the dance, man a turn idiot. To get one of them, your game a fi tip top. If you not a no game, you're bound to be flat. And end up looking just like a twat. So come, the air. Come on, and let me see your hands in the air. Come on, and let me see your hands in the air. Let me see your, let me see your hands in the air. Come on, and let me see your hands in the air. When when you jump off your chair. Come on. watch me hit the ground. go. a new and excitingly different story. Spring drink, To all the people, I'm your man, you'll be my crown. We're on a mission, looking forward to the sound. So everybody get up and jump around.